Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het verkeer moet nog de hele Limburg ijzelt het nog. Sommige wegen zijn daar spekglad. De A76 bij Simpelveld is afgesloten. De ijzel verdwijnt de komende uren, maar vannacht kunnen natte wegen en sneeuwresten weer opvriezen. Doordat er weinig verkeer is, kan het strooizout onvoldoende worden ingereden, waarschuwt de VID. Daarnaast is er in een deel van het land dichte mist. Code oranje geldt nu alleen nog in Limburg. Voor de meeste andere provincies is code geel van kracht. Alleen voor Noord-Holland geldt geen waarschuwing. Bij het Tialf-stadion in Heerenveen is een schaatssponsor gewond geraakt bij een schietincident. Het gaat om Bert Jonker, de directeur van het ingenieursbureau dat onder andere Jorrit Bergsma sponsort. Hij werd beschoten op de parkeerplaats en raakte gewond aan zijn hand. Verschillende auto's zijn beschadigd geraakt, vermoedelijk toen het slachtoffer en omstanders snel probeerden weg te komen. De politie weet wie de dader is, maar er is nog niemand aangehouden. Waarschijnlijk gaat het om een zakelijk conflict, zegt een woordvoerder. Tiaf zat vandaag vol vanwege het EK Sprint en het EK Allround, maar de wedstrijden waren al achter de rug toen de sponsor werd beschoten. In Ede zitten honderden mensen mogelijk nog dagen in de kou... doordat er water in een gasleiding is gekomen. Zo'n 500 huizen en bedrijven in de wijk Maandereng hebben geen verwarming... en zitten ook zonder warm water. Monteurs van netbeheerder Liander zijn nu bezig de gasleiding schoon te maken. Dat duurt nog het hele weekend en mogelijk nog langer. De gemeente heeft voor een aantal gedupeerde kachels geregeld. Anderen kunnen overnachten in congrescentrum De Reehorst. Gisteren zaten in een ander deel van Ede al honderden mensen in de kou... doordat de stadsverwarming daar was uitgevallen. Het weer, het is bewolkt en nevelig met hier en daar motregen. In het zuidoosten eerst nog ijzel. Minima vannacht in het binnenland rond het vriespunt. Natte wegen kunnen daar bevriezen. Morgen is het eerst mistig, later komt de zon soms tevoorschijn en het wordt ongeveer 6 graden.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 Been a long time, baby, don't say goodbye. Been a long time, been a long time. Been a long time since you looked into my eyes. Been a long time since you ever heard my cry. Been a long time, baby, don't say goodbye. Been a long time, been a long time. time, time, time, time, time, time. don't shake de you They take control on the music. And this is my house. It's a smash. smash. It's a smash. It's a smash. It's a smash. It's a smash. It's a smash. It's a smash. It's a smash. It's a smash. It's a smash. It's a smash. like universal language of house music. sound of Mr. Chiavistelli DJ. Chiavistelli. And this is my house. I love you so much.